9 uur. Mariel Hageman met het NOS Journaal. President Obama is ervan overtuigd dat Israël serieus werk wil maken van directe vredesgesprekken met de Palestijnen. Dat zei hij na een gesprek met premier Netanyahu. De Amerikaanse president hoopt dat de onderhandelingen voor september kunnen worden hervat. Premier Netanyahu zelf zei dat hij het hoog tijd vindt voor onderhandelingen, maar hij noemde geen concreet tijdstip. De afgelopen maanden leken de verhoudingen tussen de VS en Israël verstoord... door de plannen van Israël om meer nederzettingen te bouwen in Oost-Jeruzalem. Maar Netanyahu sprak tegen dat de relatie bekoeld is geraakt. President Obama had het tijdens een gezamenlijke persconferentie... over de onwrikbare banden tussen de VS en Israël. Hij prees Israël voor het versoepelen van de Gaza-blokkade. De douane heeft bij twee controles in totaal 12 miljoen illegale sigaretten onderschept. Vorige week kreeg een bedrijf in Nunspeet een vrachtlading uit Malta binnen. Maar het bedrijf had daar niets besteld en belde de douane. Die doorzocht de lading en vond 6 miljoen illegale sigaretten, waarschijnlijk bestemd voor Engeland. Een week eerder werden in Rotterdam bij de controle van een container met toiletartikelen onder de lading ook 6 miljoen sigaretten aangetroffen. De zending moest volgens de vrachtpapieren naar Slowakije. In beide zaken is nog niemand aangehouden. Volgens de douane kon met de smokkel voor 2 miljoen euro aan accijns worden ontlopen. In Amsterdam is journalist Jan Blokker overleden. Hij schreef jarenlang columns voor de Volkskrant. Blokker begon zijn journalistieke loopbaan in 1952 bij het Parool. Later ging hij aan de slag als filmredacteur bij het Algemeen Handelsblad. Hij werkte verder jarenlang voor de VPRO. Vanwege een conflict met de hoofdredactie van de Volkskrant stapte hij in 2006 over naar NRC, waar hij drie keer per week schreef voor NRC Next.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 Boots en het orkest van Quincy Jones openden met een gepassioneerd gespeelde Eyes of Love, dit tweede uur van CM5 Jazz. Samenstelling en presentatie Tom Hendricks. En die passie ontstaat vooral ook door die unieke arrangementen van Quincy Jones. Wat Chet Baker kon, kan ik ook, dacht trompetist Nicholas Payton, trompet spelen en zingen. Maar de 1973 in New Orleans geboren trompetist kan ook tegelijk de trompet en de piano bespelen. Dat trucje haalt hij vandaag niet uit, maar wel het zingen en trompetteren. Nicholas Payton met I'll Never Be The Same. One, two, ah, ah, ah. I'll never be the same. Stars have lost their meaning for me. I'll never be the same. Nothing's what it once used to be. And when the songbirds that sing tell me it's spring, I can't believe their song. Once love was king, but kings can be wrong. I'll never be the same. There is such an ache in my heart. Never be the same since we're apart. Though there's a lot that a smile may hide, I'll know down deep inside, I'll never be the same. Never be the same again. the songbirds that sing tell me it's spring. I can't believe their song. Once love was king, but kings can be wrong. never be the same. There is such an ache in my heart, in my heart. Never be the same since we're apart. Though there's a lot that a smile may hide, I'll know down deep inside, I'll never be the same. Never be the same again. I'll never be the same. I'll never be the same. Gelukkig zijn er meer mensen in Zandvoort die van de schorre toon van alt-saxofonist Ul Bostik houden. Hij leefde van 1913 tot 1965 en maakte in 1939 bij het orkest van Lionel Hampton zijn eerste opname. Bostik ontpopte zich later als een ware R&B-saxofonist die echter ook zijn sporen in de jazz verdiende. En hij was van grote invloed op mannen als John Coltrane. De man met de harde beat en het schorre geluid overleed in het harnas tijdens een optreden met zijn band. Daarnet speelde hij Deep Purple, maar we doen er stiekem nog eentje. Earl Bostic met I'm Getting Sentimental Over You. I so many girls, it's true. just one glance, and my heart begins to dance. Dat was de Amerikaanse zangeres Didi Bridgewater in 1994 in Parijs. Waar zij met onder andere trompetist Stefan Belmondo en tenorspeler Lionel Belmondo de song Pretty Eyes opnam. Nog maar een paar ogen. Engelenogen. Angel Eyes, gezongen door een bijzonder duo, namelijk de Engelse Cleo Lane en de Amerikaan Mel Tormé. Meer aanbeveling is overbodig. sun call abuse. no, no Dat was tenor-saxofonist Stan Getz, een van de meest romantische tenorblazers in de jazz. Nummer van zijn album Getz for Lovers, Little Girl Blue. Tijdens het WK voetbal erger, erger ik me zeer aan dat Maradona-moment van de NOS. Elke dag wordt er aandacht besteed aan dit zwaar over het paard getilde mannetje... tot alle hikjes, pasjes, lachjes en gelukkig nu ook tranen aan toe. Daarom lijkt het me nu tijd voor iemand die het echt verdient. Tijd voor het Ella-moment. Daarom voldoe ik weer aan mijn belofte wat vaker Ella Fitzgerald te draaien. Dit keer zocht ik een uniek album op. Ella, begeleid door de pianist André Previn, die later een eminent klassiek dirigent is geworden. Een beroemde song van de Gershwin Brothers. Het past niet helemaal bij deze dag, maar vooruit. A Foggy Day. stranger in the city. Out of town were the people I knew. I had that feeling of self pity. What to do, what to do, what to do. The outlook was decidedly blue. But as I walked through the foggy streets alone, it turned out to be the luckiest day I've known. me. Dat was een van de vele big bands van Stan Kenton met I've Got the World on a String. Met een piano-intro van Stan Kenton zelf en verder soli van bassist Eddie Safransky, de trombonisten Kay Winning en Miff Sainz, Fido Musso op de Noor en L. Anthony op altsax. Even een moment voor een Nederlands-Belgisch onder Trompetist Loet van der Lee componeerde samen met Johan Plomp de Amsterdam Shuffle. En speel deze met zijn combo verder bestaande uit Benjamin Herman op alt, Rob van Bavel piano, Martin Wind aan de bas en de Vlaamse Mimi Verderame op drums. first sight. I need a Sunday. 妈妈。 Sunday Kind of Love. In 1946 gepubliceerde song van onder andere Louis Prima... werd gezongen door de 21-jarige Amerikaanse zangeres en actrice Renee Olstead. Al vanaf haar achtste jaar is zij in films en reclamespots te zien... in 2004 maakte zij een jazz-cd waar ook dit nummer op staat. Ik kan op het nippertje nog een verzoekje inwilligen van een andere bekende zandvoerder. Een song van jazzbariton Johnny Hartman in the wee small hours of the morning. In the wee small hours of the morning While the whole wide world is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 That's the time you miss her most of all. Dat was CFM Jazz van zondag 4 juli. Samengesteld en gepresenteerd door Tom Hendricks. Maak er met z'n allen een mooie dag van. Het weer leent zit er echt voor. En natuurlijk is er volgende week weer CFM Jazz. Het oudste jazzprogramma op de Nederlandse radio. Dus zeg ik samen met saxofonist Carrie Campbell. We'll be together again. het ritme van ZFM. Via de kabel op 104.5. En in de ether op 106.9. Straks